7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een nachtclub in de Zuid-Koreaanse stad Gwangju is een deel van een balkon ingestort. Twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. In de club waren veel sporters, omdat in de stad het WK zwemmen wordt gehouden. Negen sporters raakten lichtgewond, onder wie de Nederlandse waterpoloster Maud Megens. Door twee zware aardbevingen op de Filipijnen zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. 60 mensen raakten gewond. De bevingen waren in het noorden van het land en hadden een kracht van 5,4 en 5,9. De afgelopen dagen waren er ook al een paar minder zware aardbevingen in het gebied. De Amerikaanse regering mag 2,5 miljard dollar uit de defensiebegroting gebruiken om de grensmuur bij Mexico uit te breiden. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Het is een overwinning voor president Trump, want lagere rechtbanken oordeelden eerder dat Trump dat geld niet mag gebruiken voor de bouw van de muur. Een vrouw van 52 uit Noord-Holland is gisteren verongelukt in de Italiaanse Alpen. Ze gleed uit en viel 100 meter naar beneden in een kanaal. De vrouw maakte met haar man en twee kinderen een bergwandeling... toen het op 1800 meter hoogte misging. Een plaatselijke reddingsdienst kon niets meer voor haar doen. De derde en laatste bergetappe van de Tour de France is vanwege de slechte weersomstandigheden in de Alpen ingekort. In plaats van 130 kilometer is de rit nu nog maar 59 kilometer lang. Twee van de drie beklimmingen zijn geschrapt omdat een deel van de route niet meer begaanbaar is na hagelbuien. Alleen de klim naar skiort Val Thorens blijft nog over. De start van de laatste Alpen-etappe van de Tour de France is verplaatst naar half drie vanmiddag. Het weer. Vandaag wordt het in de zuidelijke helft van het land 23 tot 27 graden. Daar ontstaan in de loop van de dag ook een paar stevige onweersbuien.